net wel met het NOS-journaal. in Afghanistan, waar de Nederlandse politietrainingsmissie zit, is gisteravond een raket ingeslagen. Onder de 350 Nederlanders raakte niemand gewond, meldt het ministerie van Defensie. En ook is er geen materiële schade. Israël noemt de bestorming van de Israëlische ambassade in Cairo een grove schending van de diplomatieke normen. Het ambassadegebouw werd vannacht met geweld binnengedrongen door Egyptische betogers. Na een tijdje ontzette de politie het ambassadepersoneel. Bij de rellen die daarop volgden vielen zeker twee doden en raakten honderden mensen gewond. Op Cape Canaveral in Florida heeft de NASA een raket gelanceerd met twee satellieten die onderzoek gaan doen bij de maan. Er is gekozen voor een kleine raket om geld te besparen. De satellieten, zo groot als een wasmachine, gaan in een baan om de maan draaien en met allerlei apparatuur onderzoek doen naar de zwaartekracht en de samenstelling van de maan. In Japan is een pas benoemde minister alweer afgetreden. Hij had ongepaste opmerkingen gemaakt over de kernramp bij Fukushima. Zo had hij als grap tegen een journalist geduwd en gezegd ik geef je wat straling. Na de ophef die daarover ontstond nam hij ontslag. Hij zat er pas een week. De Nederlandse documentaire Stand van de Sterren is in de race voor een Oscar. De film van Leonard Retel Helmrich is het derde deel van een trilogie over een Indonesische familie in de sloppenwijken van Jakarta. De nominaties worden in januari bekendgemaakt, een maand voor de Oscar-uitreiking. Het voetbalvandalisme in Nederland is verder teruggedrongen. Het afgelopen seizoen zijn minder mishandelingen en vechtpartijen geregistreerd. Vooral het aantal aanhoudingen nam sterk af, van 950 tot 650. Dat kwam onder meer door de strengere veiligheidsmaatregelen rond voetbalwedstrijden. Het weer, vanavond kans op een stevige regen- en onweersbui. Morgen eerst zon, maar vanuit het zuidwesten buien. Met 21 graden wordt het een stuk minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB.